uur. Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Bij de Iraanse vergeldingsaanval begin deze maand op twee Amerikaanse bases in Irak... zijn 34 militairen gewond geraakt. Dat zegt het Amerikaanse ministerie van Defensie. De militairen hadden klachten die wijzen op een hersenschudding. De helft van hen is inmiddels weer aan het werk. De anderen worden nog behandeld. Kort na de raketaanval zei president Trump dat er geen gewonden waren... Later moest hij daarvan terugkomen toen duidelijk werd dat zeker elf militairen gewond waren geraakt. Het aantal meldingen van seksuele intimidatie op universiteiten... is in twee jaar tijd bijna verdubbeld, meldt een Vandaag. In 2018 kregen vertrouwenspersonen ruim 100 meldingen. Twee jaar eerder waren dat er ruim 50. De meldingen variëren van seksueel getinte opmerkingen tot aanranding. Volgens het netwerk Vrouwelijke Hoogleraren... komt de stijging onder meer door de aandacht voor MeToo... Zo'n 60% van de meldingen wordt gedaan door studenten. Op de Universiteit van Amsterdam waren de meeste gevallen. Donald Trump is vandaag als eerste Amerikaanse president ooit aanwezig bij de Mars voor het Leven in Washington. Een manifestatie voor het ongeboren kind. Hij houdt een toespraak bij de bijeenkomst waar duizenden mensen op af zijn gekomen. Trump wil zich daarmee laten zien aan zijn conservatieve achterban die tegen abortus is. De manifestatie werd in 1973 voor het eerst gehouden als protest tegen een uitspraak van het Hoge Rechtshof, waardoor abortus in Amerika werd gelegaliseerd. Nederlandse bedrijven in het virusgebied in China nemen extra veiligheidsmaatregelen. Scheepsbouwer Dame verbiedt personeel om naar de werven toe te komen. Ook chemieconcern AxoNobel neemt maatregelen. Maar welke, dat wil het bedrijf niet zeggen. Het weer. Het is bewolkt en over het algemeen droog.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 De eerste 20 hebben we natuurlijk gehad. Ik zal ze zo nog even opnoemen. En we hebben straks een nieuwe nummer 1. Pizza, pizza is wat ik zoek okay. En zijn dames in de tent En massaten zitten goed We knallen wat vissen de shotjes Oh, het is weekend, weet niet wat je doet Pizza, pizza, pizza, pizza, pizza, pizza, pizza, pizza, pizza, pizza, pizza, Zoals ik al zei, eh, zal ik even de platen eh, opnoemen die we al in het vorige uur gedraaid hebben. Nummer 40, Home van Martin Garrix. Ik denk niet dat hij volgende week nog in de top 40 van de danceplaten zal staan. Want hij zakt nu wel heel snel. Op nummer 39 Harder van Jack Jones en Bebe Rexa. 38 SOS van Avicii. Laat langzamerhand ook de dance top 40. En dan 37, You Little Beauty van Fisher. Op 36, nieuw binnengekomen deze week, Make It To Heaven van David Guetta en Morton. Op 35, Winter Wonderland, eh, Sam Veld. Die begint wel al te dalen, dus het is maar de vraag of hij de kerst haalt. Dan op 34 All Around the World van Rehab en A Touch of Glass. Dan op 33 The Drill, Magnificence en Seven Skies. Op 32 Universal Nation van Bart Skills en Push. En dan op 31 Laatste eh, vorige week nog op 38. Grado van Sievert. Op 30 Joyce Roberto van Suras. En dan op 29, ook nieuw binnengekomen deze week, Rabbit Hole van Kelm Fat en Jam Cook. Op 28, You Got The Love van Kieno Silva en Movalk. En op 27, San Francisco van Dondola. Dolla. Op 26, Losing It van Fisher. En op 25, I Love You, Armin van Buren. Deze week vier plaatsen gezakt ten opzichte van vorige week. Op 24, We Got Love van Zigala Fiets en Ella Henderson. En op 23, Jack Jones en Ella Henderson met This Is Real. Vorige week nog op 29, dus stijgt zes plaatsen. Dan op 22, Don't Call Me Up van Mabel. Begint ook te dalen. En dan op 21 Soldier van Ovaya. En als laatste, maar not least, Instagram van Dimitri Vegas, Like Mike en David Guetta op nummer 20. En dan gaan we natuurlijk over naar het nummer 19. Dat is Too Much van Kubri. Nummer, nummer 19. 19, You think I give a fuck now? I got too much. I, I got too much. I got too much. You think I give a fuck? I got too much. I, I got too much. I, I got too much. You think I give a fuck? I got too much. I, I got too much. I, I got too much. You think I give a fuck? I got too much. I, I got too much. I, I got too much. Too much. shaking her umbrella. And I look the other way as they are kissing their hellos, and I'm pretending not to see them. And instead, I pour the milk. The Nummer 17. talking about free your mind, free your body, free your soul. But they really don't know what that means. They don't really know how to do it. Free your mind, free your soul, free your body. Free your mind, free your soul. talking about through your mind, through your body, through your soul.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 U krijgt natuurlijk de 40 beste dansplaten van deze week van mij. Op 18 was Poer de Milk met Robbie, Dorothy en Kees. Op 17 Ritual van Rita Ora, Chesto en Jonas Blue. En op 16 deze week nieuw binnengekomen Free Your Body.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 You got that. Oh, no, no, no. Just take a step. Ja, dames en heren, u luistert nog steeds naar ZFM het weekend in. Het de beste zender om volledig uit je dak te gaan. Zometeen, na 9 uur, is er natuurlijk weer tijd voor See It tot 11 uur. Mijn collega's hebben natuurlijk weer een perfect programma voor je, waardoor je nog meer in de feeststemming komt. Maar nu nog de laatste platen van de Dance Top 40. Net hoorde u op nummer 13 Pump It Up van Endor. En dan op 12 I View Love van Sam Smith. Beide zijn deze week gestegen. Op nummer 11, en dan blijft hij al eh, een tijdje staan, Post Malone van Sam Veld en eh, Rani. En dan hebben we nog natuurlijk op 10 net gehad God is a Dancer van Chesto en Mabel.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 Wij knallen u het weekend in. Dus zit klaar voor de laatste acht platen. Want eh, dit was eh, Move Your Body op nummer 8. Vorige week nog op 7. Op 7 stond Peace of Your Heart van Medusa Feet Good Boys. En op 6 stond Martin Garrix en Dean Lewis met Used to Love. En net hoorde u natuurlijk op nummer 5 Turn Me On van Breton Excalibur Heldens. Zometeen op 4 Hooked van Martin Eiken. En we hebben nog een nieuwe nummer 1 en nog steeds de hoogste nieuwe binnenkomen. Nummer 4 nummer, nummer 3. Why do I feel like I'm drowning? control some patience control. acting like a diva saying you don't want pay. It's gotta be a feisty style, raise that ground. I love it when you look at me that way.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 Close your eyes, your eyes. We gotta go. Won't you take me home? I wanna ride it not roll alone. Ride it, just lose control. Ride it, ride it, touch my soul. it's still moving. Voordat ik naar de nummer 1 ga van deze week, noem ik heel even nog het lijstje van de laatste 19 van die ik dit uur gedraaid heb. Want op 19 stond Too Much van Kubri. En op 18 oerdemilk van Ruby, Dorothy en Keys. Op 17 Ritual van Rita Ora van Chesto en Jonas Blue. En op 16 is nieuw binnengekomen Free Your Body van Chris Lake en Solardo. Op 15 Narcotic, eh, Unatas en Yannick Senex. En van op 14 Higher Love mm, van Kigo en Whitney Houston. Op 13 is gestegen Pump It Up van Endor. En op, van op 12 staat I Feel Love van Sam Smith. Op 11 Post Malone, Sam Veld, Feet Rani. En op 10 staat God is a Dancer van Chesto en Mabel. Op 9 staat Roses van St. John. En op 8 staat Marcel Jefferson en Solardo met Move Your Body. Op 7 staat Peace of Your Heart van Medusa. En op 6 staat Use to Love van Martin Garrix. En op 5 staat Termion van Riton en Oliver de Oliver Heldens. Sorry, ik spreek de naam verkeerd uit. En op 4 staat Hoekt van Martin Eiken. Op 3 staat Loose Control van Medusa, Becky Hill en Good Boys. En op 2 staat Ride It van Regard. Dus op 1 staat ook gelijk de hoogste nieuwe binnenkomer. En dat is Don't Start Now. Volgende week is er weer een ZFM met weekend in. Zometeen is er nog Siert. Maar nu krijgt u eerste nummer 1 van deze week.